Vijf uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Europese Commissie presenteert vandaag het migratieplan. Daarin staat dat er een prognose komt van het aantal asielzoekers per jaar. En lidstaten kunnen aangeven hoeveel ze daarvan willen opnemen. Landen die dat niet willen, kunnen ook andere hulp aanbieden, zoals het sturen van extra grenswachten. Verder komt er een permanente reservepot... Waar, waar bijvoorbeeld Italië of Griekenland geld uit kunnen krijgen voor de opvang. Eerst kunnen landen de pot vrijwillig vullen... maar als dat te weinig oplevert, kan de Europese Commissie ze dwingen. Het kabinet moet meer doen om het vertrouwen in het coronabeleid terug te winnen. Dat zeiden partijen in de Tweede Kamer tijdens een debat over het toenemende aantal besmettingen. De aanpak en communicatie moeten volgens de fracties beter. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard. Bij een woning in Zaandam is voor de tweede keer in korte tijd een ontploffing geweest. Buurtbewoners hoorden een harde knal en roken een sterke benzinelucht, meldt NA Nieuws. Acht dagen geleden was op ongeveer dezelfde plek ook al een explosie... waarbij ook een benzinelucht te ruiken was. Het is niet duidelijk hoe groot de schade nu is aan de woning. De politie doet onderzoek, maar heeft voor zover bekend niemand opgepakt. In Waalwijk heeft een grote brand gewoed in een bedrijfspand. Bedrijven en bewoners kregen het advies om deuren en ramen te sluiten. Het gaat om een bedrijf op een industrieterrein in het noorden van Waalwijk... dat verlichting produceert en distribueert. Volgens een getuige verspreidde het vuur zich snel... en stond een loods helemaal in brand. De brandweer kreeg hulp bij het blussen van voertuigen uit de regio. Inmiddels is de brand onder controle, wel is nog sprake van rookoverlast.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 And I don't wanna talk. And I don't wanna talk. Vámonos para que nadie nos está viendo. Y si no me conoce, nos vamos conociendo. Y sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna no Vamos a dar un nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos ganas Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, Tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, la trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Mientras que no quiere, Pero pues me tiene frenar. Bailame como si fuera el último Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui.